De topman ging niet in op de vraag of de bestelling aan de late kant was. Volgens Van Houten heeft de hele wereld niet scherp genoeg naar China gekeken... en gedacht dat het wel mee zou vallen. Philips heeft zaterdag 100 beademingsapparaten geleverd aan de Nederlandse overheid. In totaal zijn er duizend besteld. Het bedrijf probeert de productie flink op te schroeven om die zo snel mogelijk te leveren. Curaçao is per direct twee weken in lockdown gegaan. Mensen mogen alleen naar buiten als ze naar de dokter of apotheek moeten... of om boodschappen te doen. Wie zich niet aan de regels houdt, kan hoge boetes krijgen. Er zijn inmiddels elf bevestigde coronabesmettingen op Curaçao. De eerste negen patiënten kwamen uit het buitenland. Maar volgens premier Ruggenaat zijn er, totaal, zijn er lokaal ook al besmettingen. En daarom wil de regering van Curaçao snel handelen... om te zorgen dat er geen situatie als in Europa ontstaat. In de Verenigde Staten blijven maatregelen tegen het coronavirus... in elk geval tot 30 april van kracht. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Eerder dacht hij nog dat het land met Pasen weer normaal zou functioneren. Nu verwacht hij dat de VS rond 1 juni op weg is naar herstel. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China is opnieuw gedaald. De autoriteiten maakten vandaag bekend dat het virus in 24 uur tijd bij 31 mensen is vastgesteld. Een dag eerder waren er nog 45 nieuwe patiënten. Er zijn vier mensen overleden, alle vier in de provincie Hubei, waar de virusuitbraak eind vorig jaar begon. Dan is weer nog. Enkele buien, soms met natte sneeuw, pas in de avond overal droog.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 I think making in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Keep on talking, mama, I can hear your voice. It tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call a coconut.